Twee uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Duurzaamheid. Urgenda is terughoudend over nieuwe cijfers over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar de organisatie wil eerst de nieuwe verkenning van het planbureau zelf zien. Nederland stevert volgens bronnen in Den Haag af op vermindering van zo'n 23% in 2020 ten opzichte van 1990. Dat is veel meer dan eerder werd gedacht, maar dat kan volgens Urgenda ook te maken hebben met een aantal andere rekenmethoden. Ook Greenpeace zet vraagtekens bij de nieuwe cijfers. Het is volgens die organisatie nog altijd te weinig om te voldoen aan de eisen van het klimaatverdrag van Parijs. In de eerste maanden van eh, dit jaar zijn 213.000 asielzoekers naar Duitsland gekomen. Dat zijn er veel minder dan de 577.000 in dezelfde periode vorig jaar. Forse daling werd al verwacht, maar minister de Magère van Binnenlandse Zaken heeft nu de officiële cijfers bekendgemaakt. Vorig jaar kwamen in totaal bijna 900.000 asielzoekers naar Duitsland en dat aantal wordt dit jaar bij lange na niet gehaald. De FNV is boos op de gemeente Amsterdam. Nog steeds worden daar volgens de vakbond nauwelijks flexwerkers in vaste dienst genomen. Bij de gemeente Amsterdam hebben 3000 mensen een flexcontract. Groot deel van hen voert volgens de FNV structureel werk uit. De gemeente spreekt de beschuldiging tegen. Amsterdam stelt dat het al een tijd uitzoekt welke flexcontracten er bij de gemeente zijn en voor wie een vast contract mogelijk is. 250 flexwerkers zouden al een vast contract hebben gekregen. Dan nog het weer. Er is eh, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Hier en daar is er ook wat zon en het is een graad of 11.